uur. Goedenavond, ik ben Ryan en dit is het nieuws van NOS op 3. In Groningen is een man van 26 opgepakt voor het maken van een banga-lijst. Op die lijst deelde hij foto's en privégegevens van jonge vrouwen... met daarbij allerlei seksuele opmerkingen over hoe goed ze zijn in bed. Ook zou de man een advocaat die slachtoffers van banga-lijsten bijstaat... onder druk hebben gezet om te stoppen met haar werk. De man kwam in beeld door onderzoek van de Utrechtse recherche... In Utrecht ging eerder een bangenlijst rond onder leden van het Utrecht Studentenkorps. In dat onderzoek zijn zes verdachten gehoord. Cyberexperts zijn verbaasd dat het zo mis kon gaan met de wereldwijde storing bij CrowdStrike vandaag. Door een verkeerde software-update van het bedrijf kwamen over heel de wereld bedrijven stil te liggen... Deze expert snapt er niks van. Ze hebben letterlijk de knapste koppen die daar werken. Dus het is een van de beste partijen in de wereld op dit gebied. Dus het is heel bijzonder dat het hierbij gebeurt. Inmiddels is er een oplossing voor de storing gevonden. Maar het kost tijd om die overal ook echt door te voeren. Bij rellen in Bangladesh is een gevangenis bestormd. Honderden gevangenen zouden zijn bevrijd. In het land zijn al ruim twee weken studentenprotesten aan de gang... waarbij al meer dan 50 doden zijn gevallen. De demonstraties begonnen vanwege de werkloosheid... die steeds groter wordt in Bangladesh. Het lijkt inmiddels wel duidelijk wie de Tour de France gaat winnen. Tadej Pogacar rijdt al een tijdje in de gele trui en sloeg vandaag een flink gat met nog overgebleven concurrenten. Wat is er te doen aan Tadej Pogacar? Nou, niets. Helemaal niets. Want hij is de allerbeste in deze ronde van Frankrijk. Alle twijfels nadat hij ook de Giro won. Hij zou vermoeid raken in de laatste week. Wel nee, hij is de allerbeste in ook de laatste week. Pogacar heeft nog twee etappes te gaan en heeft inmiddels een voorsprong van meer dan vijf minuten op de nummer 2, Jonas Vingegaard. Dan het weer. Op steeds meer plekken breekt de zon door na een grijs middagje. Vanavond blijft het nog lekker warm en droog.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 Het was zijn vierde etappewinst. In het algemeen klassement heeft Pogacar nu ruim vijf minuten voorsprong op de nummer 2, Jonas Vingegaard. In Groningen is een man van 26 opgepakt voor het maken van een banga-lijst. Hij publiceerde privégegevens en foto's van jonge vrouwen... en zette daar beledigende en seksueel getinte teksten bij, zegt de politie. De baas van computerbeveiligingsbedrijf CrowdStrike heeft excuses gemaakt voor de wereldwijde storing van Windows-computers. Die ontstond na een software-update. Volgens de baas worden de systemen nu hersteld, maar dat kan even duren.